Levi van Eck met het NOS-journaal. In Engeland hebben vier mannen jarenlange celstraffen opgelegd gekregen... vanwege hun betrokkenheid bij de fatale smokkel van 39 Vietnamese migranten. De lichamen werden in oktober 2019 gevonden in een koeltruck in Essex. De hoogste straffen zijn voor twee mannen die volgens de rechter het belangrijkste aandeel hadden in de smokkel. Zij moeten 20 en 27 jaar de cel in. De rechter zei dat de migranten in ondraaglijke pijn zijn gestorven. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken overweegt om de terroristische status van de Houthi-rebellen in Jemen terug te draaien. In de laatste dagen van de regering Trump werden de Houthis bestempeld als terroristisch. Een woordvoerder zegt dat die status nu zo snel mogelijk wordt geëvalueerd vanwege de humanitaire crisis in Jemen. Door de terroristische status kunnen er zwaardere sancties worden opgelegd. Hulporganisaties waarschuwden direct dat het besluit zou kunnen leiden tot een escalatie van het conflict in Jemen. Farmaceut AstraZeneca gaat 60% minder vaccins leveren aan de EU. In plaats van de geplande 80 miljoen vaccins die de lidstaten zouden krijgen in het eerste kwartaal... worden dat er 31 miljoen. Nederland zou in het eerste kwartaal genoeg doses voor 2,3 miljoen mensen krijgen. Dat wordt nu dus ruim gehalveerd. Volgens de farmaceut komt dat door productieproblemen in de fabriek in België. In de zaak van het 14-jarige gedode meisje uit Almelo... heeft zich een getuige bij de politie gemeld. Het is de bestuurder van een blauwe Mercedes... die werd gezien in de buurt van de plek waar Lotte bijna twee weken geleden werd omgebracht. Een man en zijn twee minderjarige zoons zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Het weer. Vannacht neemt de kans op een bui toe en lokaal kan er winterse neerslag vallen.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 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM I broke my heart, won't break it twice That's all I have to say Please stay away overreact while you lied Please tell me what I have done To earn this gunshot me for my heartbeat Bleeding from my nose, bullseye I suppose I'm still standing The fact that she is real hurts but doesn't kill, I'm ready heard the most. Not the fucking night, but the fact that you lied and isolated from me. Oh, nightly overdose, need my eyes to just just. look at the same thing. They say so and so is dating. Love you or they're hating when it doesn't matter anyway.